Tijdens het opstarten van de stroomvoorziening zijn rond middernacht twee elektriciteitskasten in de buurt van het Rembrandtplein in brand gevlogen. Er komt daar bij het opstarten van de stroom volgens de brandweer zoveel stroom doorheen dat er brand is ontstaan. Inmiddels zijn die branden geblust. De Argentijnse rechters die piloot Julio Potsch vrijspraken van betrokkenheid bij zogeheten dode vluchten gaan, geen, gaan aangifte doen tegen drie Nederlandse piloten. Ze hadden verklaringen afgelegd tegen hun collega en worden nu beschuldigd van mijn-eet. Dat staat volgens NRC in het vonnis dat nu pas openbaar is geworden. Volgens de rechters was er waarschijnlijk nooit een strafzaak geweest... als de Nederlandse piloten niet met hun beschuldigingen waren gekomen. Ander bewijsmateriaal was er niet. In 2003 sprak op Bali met zijn collega's van Transavia over de dode vluchten. heeft altijd ontkend dat hij daarbij betrokken was. Eind vorig jaar werd hij vrijgesproken. In het gebouw van een bedrijf in buitensportartikelen in Zwaag in Noord-Holland heeft een grote brand gewoed. De brandweer is bezig met nablussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Met de brand is asbest vrijgekomen. Omwonenden kregen daarom het advies om binnen te blijven. Het gebied rondom het getroffen bedrijf is afgezet, zodat de neergekomen asbestdeeltjes kunnen worden opgeruimd. In de eredivisie zakt FC Twente steeds verder weg. De club verloor de derby tegen Heracles met 2-1. Twente staat nu 17e. Als hekkensluiter Roda vanavond wint van Sparta... dan zakt Twente naar de laatste plaats. Het weer op veel plaatsen regen en een graad of 6. Overdag is het met 14 tot 17 graden erg zacht en het blijft zo goed als droog. Zondag wordt het regenachtig bij maximaal van 15 graden. Dit was het.